Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De meerderheid in de Kamer is voor een speciaal jeugdlidmaatschap van de omroepen. De fracties van VVD, CDA, SP en D66 willen zo voorkomen dat jongeren hun lidmaatschap opzeggen of geen lid meer willen worden. De omroepcontributie gaat waarschijnlijk omhoog van 5,72 euro naar 15 euro per jaar. In het Kamerdebat dat nu bezig is, noemde de PVDA de bezuiniging op de wereldomroep onfatsoenlijk. In Nieuwegein is de grote brand in een zorgcentrum onder controle, meldt brandweer. Het vuur brak vanochtend uit op het dak waaraan werd gewerkt. De brandweer evacueerde zo'n 150 bewoners en hulpverleners uit zorgcentrum De Geinse Hof. Ongeveer 40 bewoners en personeelsleden moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. De evacuees zijn in de buurt opgevangen. De vrouw die gisteren in Deventer bij een oldtimer evenement gewond raakte is overleden. Ze werd geraakt toen er in, een oefenronde iets misging. Een van de deelnemers botste tegen een vangrail en raakte twee mensen van de organisatie. De andere gewonde, een man, heeft een beenbreuk. De thrillerauteur Paul Goeken is overleden. Goeken bracht vijf thrillers uit onder zijn eigen naam en publiceerde in 2006 zijn eerste boek als Suzanne Vermeer. Van titels als All Inclusive en Zwarte Piste werden tienduizenden exemplaren verkocht. Er was bekend dat Suzanne Vermeer een pseudoniem was, maar wie erachter zat was onbekend. Paul Goeken was 48 jaar. De grootste vakbond bij het Zweedse autobedrijf Saab eist dat werknemers worden uitbetaald. Als er over een week geen antwoord is, kan de vakbond het bedrijf failliet laten verklaren. Voor het de autobedrijf zou ook enige hoop gloren. Volgens topman Muller heeft een Chinees bedrijf een order geplaatst ter waarde van 13 miljoen euro. Een zijn en wisselstoring bij Weesp levert al uren grote problemen op voor treinreizigers tussen Amsterdam, Almere en Hilversum. Het is niet duidelijk hoe lang de storing gaat duren. De NS zet vanuit Almere en naar de bussen bussen in, maar er zijn weinig bussen beschikbaar vanwege schoolreisjes. Het weer. Zonnig en warm. De middagtemperatuur loopt het een van 27 graden op de Wadden tot ruim 30 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1, Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 3 kilometer en richting Amsterdam bij Naarden-West 2. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkenveen en Apkoude, daar is alleen de vluchtstrook open vanwege een technisch onderzoek. Er staat inmiddels 8 kilometer vanaf Breukelen. Op de A4 Vlaardingen Hoogvliet zijn problemen bij knooppunt Benelux. Daar is een vrachtwagen gekanteld. De A12 Den Haag-Utrecht tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette 2 kilometer. Op de A27 Breda-Utrecht tussen Hagestein en knooppunt Lunette 4 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Tot zover de verkeer.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 veo me pero antojado 眼里。 negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día tengo me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 find you're one of a kind, but you mash up my mind. You have to decline. oh Lord. My baby is driving me.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 你长得好，好，好。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 nothing but a summer jam We're gonna party as much as we can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 honestly